Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. In de 501 met Rob de Grill. lag niet lang dubs up. It's your boy Big Snoopy Digo Double G. About to step to this dub nation and show you how we get down on the east side of LBC. 2009, Malice in Wonderland. Gia, Gia, Gia. Cheers and status. Good. village, kitchen full of pots and skillets. Welcome to my world, hand glocks, rocks and stillers. Local drug dealers standing out like gorillas. Here's my story, how I beat the odds and dodged the system. How I came from nothing, turned my hustle into millions. Yeah, I just don't care. I became a Snoop Dogg millionaire. Yeah, throw your money in the air. You become a Snoop Dogg millionaire don't care. I became a Snoop Dogg millionaire. Yeah, put your money in the air. You become a Snoop Dogg millionaire. A couple months passed, things was looking better. I got a record deal and obtained some cheddar. I wrote the first chronic, then I put the pound together. And then my album dropped, sold millions of records. I'm almost there, cuz I didn't change the game forever. I got the whole world mixing gin and juice together. A trim setter, low lows and blue Carreras, the top dog, and no one can do it better. Yeah. I just don't care. I became a Snoop Dogg millionaire. Yeah, throw your money in the air. You become a Snoop Dogg millionaire. Yeah, I just don't care. I became a Snoop Dogg millionaire. Yeah, throw your money in the air. You become a Snoop Dogg millionaire. My people celebrating, cause they feel I'm making enough bacon. I can feed a homeless nation, and ain't no mistaking where I came from was Nathan. I'm success, cuz a real thug, motivation. The boss dog, crunching numbers with my calculator. I kill the billboards, number one on every station. The dog after dark, I got the whole world waiting. From Bollywood to Long Beach, down through Queens, Jamaica. Yeah! I just don't care. I became a Snoop Dogg millionaire. Yeah, throw your money in the air. You become a Snoop Dogg millionaire. Yeah, I just don't care. I became a Snoop Dogg millionaire. Yeah, throw your money in the air. You become a Snoop Dogg millionaire. Yeah, I just don't care. I became a Snoop Dogg millionaire. Yeah, all your money in the air. You become a Snoop Dogg millionaire. Ik wil ook een Snoop Dogg miljonair worden. The king is back. It's true, man. You can go from nothing to get something. Real spit. I became a Snoop Dogg millionaire, man. Kimmy de Asken. Zo, dat waren weer even twee verzoekjes om mee eh, te beginnen, deze Indie 501. Allereerst een verzoekje van Casper binnengekomen voor Diego, de hoofdbeat en Waar is toch de pakjesboot gebleven? En eh, nummer 2 kwam binnen via Jesse. Het was eh, zijn held Snoop Dogg en een miljonair. Goedenavond, de Indie 501 tot 10 uur vanavond met ehm, Rob de Geel. Dat is mijn naam. Leuk dat je luistert. Via jouw PC of iPad, kan natuurlijk allemaal jullie vinden het dus koud op dit moment. Nou, ik heb de rekening mee gehouden. Ik heb alleen maar ijskoude hits meegenomen. Zoals aangekondigd in het programma van Barry. Onder andere Ice House. Ik heb Damien Rice eh, meegenomen met zijn hit eh, Eskimo. En zo andere koud gerelateerde liedjes. Dus daar ga ik je mee vermaken tot 10 eh, uur vanavond. We hebben ook weer een eh, leuk spelletje getiteld Live or Live. Twee artiesten die eh, deze week optreden in eh, het koude kikkerlandje. En jij mag bepalen door te stemmen welke we helemaal gaan draaien. Ik zal je straks de twee fragmenten laten horen. Ook uiteraard weer een Song of the year nominatie en een Fool's Garden moment. Dus kom gezellig op de Babbelbox. En laat weten wat je wilt horen. Dan ga ik kijken of ik daar aan de hand van het systeem of het internet gehoor aan kan geven. Deze ligt eh, wat mij betreft eh, heerlijk in het gehoren de laatste weken. Het is afkomstig van het nieuwe, veelbelovende album van Kings of Leon. Hier is Radioactive. je op Radio 5 Lane en Kids tot uh, eh, 10 uur in die 501. Er is eh, zojuist even een eh, berichtje geplaatst in de Babbelbox dat ik net het verkeerde plaatje heb gedraaid. Er werd, ik dacht dat er werd gevraagd, ja het, het zit zo, er werd gevraagd om biljonair. Ah, ik zei ik ken wel miljonair van Snoop Dogg. Ja ja, dat is hem, wil je die draaien? Dus dat heb ik braaf gedaan, maar het blijkt dus toch te gaan om het liedje biljonair. En eh, dan van Travy McCoy samen met eh, Bruno Mars. Nou Jesse, dan beloof ik dat ik daarnaar op zoek ga en dat ik hem eh, volgende week voor je draai. Is dat een goed idee? Ah, zonder aankondiging gooide ik hem maar even in de nieuwe plaat voor je hoofd deze hele week nog. Dat wil zeggen tot en met... Eh, morgen 1 minuut voor 10, want eh, morgen om 10 eh, uur wordt hij weer bekendgemaakt. Een nieuwe plaat voor je hoofd. Dit was nog even Stefan Morrison. Je hebt er de hele week van kunnen genieten met Co-ordination. Het is tijd voor de fragmenten van de artiesten die meedoen in Live or Live vanavond. Dus twee artiesten die optreden in Nederland. Eerst even een voorproefje wat je kunt verwachten bij het uitverkochte concert van The Frames. Keuze 1 dus in Live or Live vanavond. Deze Schotse band. Met een roodharige zanger. Inclusief baard. for words words fall through me always fool me, and I can't react. Ja, hij kan ze brengen. De Frames, 12 albums uitgebracht en pas het twaalfde album is eh, de moeite waard. En daar staat dit eh, Falling Slowly op. En daar hebben ze ook een eh, wereldfaam mee behaald, waardoor ze voor een uitverkocht Paradiso spelen. Gisteren, meen ik, vond het concert plaats. En wie ook in Nederland is, dat zijn eh, de mannen van Sweet. Een eenmalig reunieconcert speciaal voor hun Nederlandse fans. Klein stukje van Beautiful Ones op Radio 501. Dus laat het even weten via studio.radio501.nl. Ga je voor keuze 1 de frames of keuze, keuze 2 Suede. En je kunt het wat mij betreft ook achterlaten in de babbelbox die je op de site kan vinden. Er waren wat geruchten rondom de band My Chemical Romance. Het laatst verschenen album zou hun laatste ooit worden, maar het is allemaal weer ontzenuwd eh, door de band. Dit is de eerste single daarvan af. Sing op 501. dat was een van mijn eerste ijskouders die ik eh, vanavond draai. Je hoorde uit de eh, verre verlogen tijden de jaren 80 ijshuis met Crazy. En zo heb ik er nog een paar in het koffertje meegenomen om uh, ja, dat heerlijke winterse gevoel te geven hier bij Radio 501. Uitgeroepen tot slotact van Pinkpop en Torhout Werchter. En toch, heel veel mensen zijn het daar niet mee eens. En dan kan ik het niet laten om ze toch eventjes te draaien. Om te wijzen op de genialiteit van Coldplay. Kloks op Radio 501. Klaks, afkomstig van hun eh, witte doorbraakalbum, ook wel de White Album genoemd. Alhoewel, eigenlijk was het debuutalbum al de grote doorbraak voor eh, Coldplay. En eh, volgend jaar staan ze dus op Pinkpop, dat als het goed is een, een soort bioscoopfilm gaat worden met muziek. Om maar in dat lage 6% btw-tarief te blijven vallen. Straks nog een Song of the Series nominatie. Een van de allermooiste liedjes van de afgelopen 10 jaar. Waar jij overigens ook een suggestie voor kan doen. Nog studio at radio501.nl en nu bekendmaking van de winnaar uit het spelletje Live or Life van vanavond. Hier zijn ze rechtstreeks uit Groot-Brittannië, nu in Nederland, Sweet and Beautiful Ones. lekker De Rolling Stones en Gimme Shelter. Is tijd voor het volgende. So zero two. En deze week hebben we gekozen voor een, eh, een plaat van een, eh, een folk rock singer-songwriter. Geboren in Winchester in, eh, op 12 mei 1977. Momenteel, momenteel, woont hij in Londen en zijn debuutalbum bracht hij uit op 1 juni 2009, getiteld Dead Man's Suit. Ehm, een van zijn eh, hits heeft ook, eh, is ook gebruikt in een reclame voor Land Rover. En hij is geïnterviewd door mijn eh, gewaardeerde collega Rogier. Ik heb het over dit nummer. Het prachtige In Your Light van John Allen. dit is het Novum Nieuws. Ik ben Theo van Zwet. De postbodes van TNT Post hebben besloten om volgende week opnieuw te gaan staken, dat zegt Abfacabo FNV. Dit keer legt het personeel drie dagen het werk neer, van woensdag tot en met vrijdag. TNT Post heeft 3100 gedwongen ontslagen aangekondigd. Medische en rouwpost wordt wel bezorgd. De Joint Strike Fighter wordt 20% duurder. Tot nu toe ging Nederland uit van 6,2 miljard euro, maar er komt nog 1,4 miljard bij. Dat schrijft minister Hillen aan de Kamer. Hillen zegt dat hij het JSF-project wil herijken. De stijging is te wijten aan hogere loonkosten en grondstoffenkosten in de VS. Politiekorps Brabant Zuidoost krijgt hulp van omliggende korps en van de Nationale Recherche om de recente reeks geweldsincidenten aan te pakken. Er dreigt een capaciteitstekort, maar dat is nu van de baan. Gisteren luidde burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel de noodklok. Bosnië, Servië en Montenegro zijn getroffen door de ergste overstromingen in 100 jaar. In de drie landen is de noodtoestand uitgeroepen. In Gorazde in Bosnië stond het water in de Drina in 104 jaar niet zo hoog. In de hele regio viel de elektriciteit uit en is er een tekort aan drinkwater. Terwijl een groot deel van Europa te kampen heeft met vorst en sneeuw, is de Wereldmeteorologische Organisatie van de VN er bijna zeker van dat 2010 de boeken ingaat als een van de drie warmste jaren uit de geschiedenis. Dat werd vandaag op de klimaattop in Cancún bekendgemaakt. Het WK-bid van Nederland en België heeft bij de stemming in Zurich alleen Engeland achter zich gehouden. In de eerste ronde kreeg het van de leden van het uitvoerend comité van de FIFA 4 van de 22 stemmen. Engeland kreeg met maar twee stemmen in de eerste ronde de minste steun. Het weer vannacht nog een koude nacht met minima tussen min 3 en min 9. Morgen liggen de maxima tussen min 1 en plus 2 graden. Aan de westkust enkele sneeuwbuien, elders droog. En tot zover het Novum Nieuws. geen WK. Kravitz en zijn tijd als gitaargod. Mr. Cab Driver. Het is wat hè, dat je als gekleurde mens niet meegenomen wordt in de taxi, zelfs als je naam Lenny Kravitz is. Boehoe, boehoe, we hebben het WK niet gewonnen, we hebben het aan die Russische maffia verloren. Het is wel grappig om te lezen hoe eh, mensen daar daarmee omgaan. Zoals eh, vriend Nico Dijkshoorn, die maakte dan gelijk weer een grapje over. Ik heb tot nu toe altijd verstaan Gullit de Zwarte Gulp. Hoor nu pas dat het tulp is. Kijk, dan, eh, dan komt toch gelijk weer een eh, glimlach eh, op je gezicht, ondanks het verlies. Tweede en laatste uurtje van de Indy 501 voor vanavond op Radio 501. Straks geluid uit de bunker met GW Stijl voor jouw wekelijkse portie hip-hop. Wij hebben straks nog, als het goed is, een, een donderdisk die je de hele dag hebt, eh, voorbij hebt horen komen al. En we hebben ook nog een, een Fool's Garden moment. En dat is wel leuk, want dat is weer een, nieuwe single van eh, deze Duitse band. vergeten te zeggen, dit is trouwens een, nieuwe Nederlandse band, de Sore Losers. En eh, hun eh, single is momenteel eh, Beyond Repair. treasure. just let it be. Oh, the world won't get no better. We gotta change it, yeah. Just you and me.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 everybody, no more sleeping in bed. Oh, wake up, everybody. everybody. Damien Rice en het koude Cold Water op Radio 5 alleen. Damien heeft ook weer een nieuwe single uit overigens... waarmee hij geld inzamelt eh, om die uh, olieramp in de Golf van Mexico eh, te herstellen. Man, wat is dit voor plaat? Dus misschien dat ik volgende week de nieuwe single van Damien even meeneem... voor een stukje vrolijkheid op de donderdagavond. Er is veel eh, leuke nieuwe muziek uit. Dit is er ook eentje: Crystal Castles en Celestica. regelmatig echt dat verzoek meer Pearl Jam op de radio. Nou, dat kan bij Radio 5 alleen Black. En tot uh, eh, 10 uur is het nog de Indie 501 met eh, Rob de Greeuw. We zijn uh, toegekomen aan de donderplaat die je elke donderdag hier hoort bij Radio 5 alleen. Dat begint al lekker smiddags. Hè? Dit is de donderdisk van de Radio 501. Daverende donderdag. En dit komt uit Nederland. De donder Stefan Schil is zijn naam. I know that I said you ain't getting nowhere. to Justine's, but I guess I'm out of nerves. Cause everything that's happened, babe, is everything that's yet to come. Would you leave me here today? Would you still be here tomorrow? Yesterday is gone and I'm afraid. Well, all the years in life, I never not my own someday and tell me everything's okay. It took a while to understand, to figure out the truth. Cause all I ever wanted was to get someone new. Now I gladly run down in any direction if that's what it takes to get me back to you. taking every day again. And now I'm back and I swear, girl. You'll be back again. see, hanging with the clowns and all we used to do was drink brew, screw, and come and knew we had bitches by the dozens. Uh, we fucking cousins, you can throw your middle finger if you feel me low. A nigga just got paid and we still was broke. It took time, but finally the cash was mine. All the rewards of a hustler stuck in the grind. Look around, and all I see is snakes and fakes, just like scavengers waiting to take a hustler's pace. And when you stuck, where the fuck is all your friends? They straight busted and can't be trusted. Fuck all y'all snakes and fakes, just like scavengers, waiting to take a hustler's pace. And when you stuck, where the fuck is all your friends? They straight busted and can't be trusted. Fuck all y'all. I need nobody. Uh-uh. I went from rags to riches, quick to socializing with the baddest bitches. Went from a bucket to a rag with switches. I'm seeing that around the corner. I'm bumping Doria, doing 90 cause I wanna getting high like I said it was some chocolate time mixed with some Indonesia. Watch me fry, and even though I know the cops behind me, hit the weed enough. I continue doing 90. Will I get caught? Another ticket, get the kick it and caught. Fuck the law, give a shit, I'm even worse than before. I know they wanna see a nigga blurry, but I ain't worried. Still throwing these things, got me locked in these Look chains. Around, and all I see is snakes and faces just like scavengers waiting to take a hustler's face. And when you stuck, the fuck is all your friends? They straight busted and can't be trusted. Fuck all y'all around, and all I see is snakes and fakes, just like scavengers waiting to take a hustler's fuck face. All and when you stuck, where the fuck is all your friends? They straight busted and can't be trusted. Fuck all Look y'all. around, and all I see is snakes and fakes, just like scavengers waiting to take a hustler's pace. And when you stuck, where the fuck is all your friends? They straight busted and can't be trusted. Fuck all y'all, man. What Fuck all y'all. Fuck all I you Nobody. I don't need nobody. Fuck all y'all. Fuck them. Fuck all the hard copy and the first editions and the Daily News, the New York Post, all those motherfuckers. Fuck all y'all. Fuck all y'all. Fuck them. <laughs> Look around, and all I see is snakes and fakes, just like scavengers. When they take a hustler's face, and when you stuck, where the fuck is all your friends? They straight busted and can't be trusted. Look around, and all I see is snakes and fakes, just like scavengers. When they take a hustler's face, and when you stuck, where the fuck is all your friends? They straight busted and can't be trusted. Look around and all I see is snakes and fakes, just like scavengers when they take a hustler's face. And when you stuck, where the fuck is all your friends? They straight busted and can't be trusted. Look around and all I see is snakes and fakes, just like scavengers when they take a hustler's face. And when you stuck, where the fuck is all your friends? They straight busted and can't be trusted. Fuck you Zo meer van Toepak kun je verwachten straks na 10 uur met geluid uit de bunker. GW Stijl in de house voor jouw wekelijkse portie hiphop. Dit is nog tot 10 uur de Indie 501 met op de grill. We doen straks samen nog even een Fool's Garden Moment. En dat is een nieuwe single van deze Duitse band. Nog heel erg groot in eigen land, zeg maar de bluff van Duitsland. Maar buiten de landsgrenzen eh, ja, stokt het een beetje. En dan gaan we hier bij Radio 501 wat aan doen. Hier is Iggy Pop en Tonight. Fields heeft vorig jaar toch even een klassieker afgeleverd, hè? Lee Fields en Expressions op 5 Lane en Ladies. Hij al eerder had hij een eh, platencontract jarenlang in de marge gerommeld, maar het, eh, het werd maar niks. Dus hij is gewoon maar weer eh, gaan werken, eerlijke doordeweekse baan gezocht. En toen opeens vorig jaar op 70ste <laughs> toch nog een hit met het Zomerse Ladies. En nu we toch in die zomersfeer zijn, zullen we er nog eentje doen? There's a new sensation. 就是。 In die 501 met Rob de Grill. Wat op laat en onverslaatbaar. Journey, Don't Stop Believing op Radio 5 Ik heb trouwens nog een nieuwtje over Anouk. Zij is de studio ingedoken met de producer van Britney Spears. Gaan ze dan toch eindelijk verstandig worden, hè? Een lekker hitalbum maken. Daar wachten we al zo lang op eh, van onze eh, Anouk. Ik weet het, zometeen nog het Fool's Garden moment. Maar eh, hier had ik even zin in The Doors en Roadhouse Blues. lekker zegt. The Doors, Roadhouse Blues op Radio 5 Leen. En dan nu nog even snel het Fool's Garden Moment voor eh, vanavond. Het is een nieuwe single. Het is getiteld Everywhere the Light Shines. Dus dat kan niets anders dan een kerstplaat zijn. Laten we eens even gaan luisteren. Ik heb hem zelf ook nog niet gehoord. Ik ga hem nu even live streamen vanaf het internet. En dan ook weer over het internet. Zo grappig, hè? Misschien zijn het wel de 30 beruchte seconden waar we naar gaan luisteren. Maar het komen we zo wel achter. The snow is falling. The stars have put a light on your face. The light of Christmas. Silence in this moment of grace. Ah, ik kom al in de stemming hoor. We all share this never ending story of birth. Everybody is dreaming peace on earth. Can you hear them praying in the flickering light? They're God's children, somehow they are not tonight. So, can you hear them? Do I see a tear in your tonight beneath a different sky. And everywhere the light shines, I wish that it would shine for everyone forever and a lifetime. Not only God has given. shine. is hem dan, de nieuwe single van Fool's Garden. Net voor de kerst uitgebracht. En eh, Wherever the Light Shines op Radio 5 alleen. Dat was dus even een eh, primeur hier op, eh, op deze zender. Um, ja, dat is tien uur. Normaal gesproken staat Gio tegenover mij. Ik zie hem nog niet, dus ik denk dat ik nog eventjes door moet draaien... voordat hij de weg hier naartoe gevonden heeft door de barre sneeuwomstandigheden. Dan ga ik iets van nieuws of reclame draaien. is altijd een verrassing wat we gaan doen. En dan draai ik straks voor jou Ehm, de nieuwe single van Snoop Dogg. Is dat goede afspraak? Doen we dat? Goedenavond, dit is het Novum Nieuws. Ik ben Theo van Zwet. De postbodes van TNT Post hebben besloten om volgende week opnieuw te gaan staken. Dat zegt Abfacabo FNV. Dit keer legt het personeel drie dagen het werk neer, van woensdag tot en met vrijdag. TNT Post heeft 3100 gedwongen ontslagen aangekondigd. Medische en rouwpost wordt wel bezorgd. De Nederlandse hulpverlener die op 25 oktober ontvoerd werd in Afghanistan is weer vrij. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is op een veilige plaats in Afghanistan en in goede gezondheid. Ook zijn Afghaanse chauffeur is weer vrij. Nederland heeft geen losgeld betaald, zegt het ministerie. De Joint Strike Fighter wordt 20% duurder. Tot nu toe ging Nederland uit van 6,2 miljard euro, maar er komt nog 1,4 miljard bij. Dat schrijft minister Hillen aan de Kamer. Hillen zegt dat hij het JSF-project wil herijken. De Egyptische president Hosni Mubarak overweegt de aanschaf van kernwapens als Iran erin slaagt een nucleair arsenaal aan te leggen. Dat staat in de Wikileaks-documenten. In een memo stelt Mubarak dat iedereen in de regio doodsbang is voor een nucleair Iran. Terwijl een groot deel van Europa te kampen heeft met vorst en sneeuw, is de Wereldmeteorologische Organisatie van de VN er bijna zeker van dat 2010 de boeken ingaat als een van de drie warmste jaren uit de geschiedenis. Dat werd vandaag op de klimaattop in Cancún bekendgemaakt. FC Utrecht kan overwintering in de Europa League vergeten. Een 3-3 gelijkspel thuis tegen Napoli bleek niet voldoende om de laatste strohalm in groep K te grijpen. Utrecht speelt over twee weken nog uit tegen Liverpool, maar kan niet meer op de tweede plaats eindigen. Het weer vannacht nog een koude nacht met minima tussen min 3 en min 9. Morgen liggen de maxima tussen min 1 en plus 2 graden. Aan de westkust enkele sneeuwbuien, elders droog. En tot zover het Novum Nieuws. Fashion queen that catch your eye. Baby, baby, baby, got style. Oh, look how she dressed so fly. Baby, baby, baby, got style. Them high heels, them drive me wild. The way she wear them skin tights make her ass stand out so nice. Yeah, yeah. So sorry, baby.